Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke meevaller voor Shell. Het oliebedrijf heeft op veel punten gelijk gekregen in een klimaatzaak. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag net geoordeeld. Die zaak was eerst nog gewonnen door Milieudefensie. Dat vond dat Shell flink minder CO2 moest uitstoten... Maar een hogere rechter denkt er nu dus anders over, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Shell hoeft het van zichzelf eh, niet te verminderen. Of althans, de rechter zegt ik ga dat niet opleggen. Omdat Shell al heel goed bezig is om de eigen uitstoot te verminderen. Dat zie ik in de cijfers, eh, zei de rechter. In 2023 was er al meer dan 30% van de CO2-uitstoot verminderd. Ze zijn op de goede, goede weg. Dus ik zie geen noodzaak om wat dat betreft nog een verplichting eh, op te leggen aan het bedrijf. Milieudefensie kan de uitspraak nog een keer aanvechten. Het is niet duidelijk of ze dat ook gaan doen. Wolven hebben dit jaar in Nederland nu al vaker schapen en andere dieren aangevallen dan in heel 2023. Een organisatie heeft dat bijgehouden tot en met september dit jaar en zegt dat er toen bijna 500 incidenten gemeld zijn. In het hele vorige jaar werd bijna 400 keer vee te grazen genomen door wolven. De meeste keren gebeurde dat in Gelderland. En voor de derde keer in anderhalve week tijd is er iets ontploft bij een huis in Barendrecht in Zuid-Holland. Er is niemand gewond geraakt, wel zijn de voordeur en een ruit beschadigd. De dader is nog niet gepakt. De bewoners waren niet thuis omdat ze in een safehouse zaten vanwege de eerdere ontploffingen. Zij zeggen geen idee te hebben waarom zij het doelwit zijn. En wie vandaag een kuurtje, de pil of andere medicijnen nodig heeft... kan waarschijnlijk niet terecht bij zijn apotheek. Dat komt door een landelijke staking. Deze apothekersassistent legt het werk vandaag ook neer... maar heeft daar een dubbel gevoel over. Het is heel erg lastig, want we hebben gewoon het gevoel... dat we toch de patiënten in de steek laten. En eh, toch de apotheker, want die zijn vandaag aanwezig in de apotheek voor de spoedzorg. Eh, maar we moeten vooral nu even onszelf op nummer 1 zetten. Want wij doen het toe en wij verdienen gewoon een betere cao en eh, arbeidsvoorwaarden. Eerder waren er ook al wat regionale stakingen, maar die hebben geen resultaat gehad. De vakbond wil er 6% loon bij. Apothekers zeggen dat ze dat wel zouden willen betalen, maar dat er geen geld voor is. En het weer nog. In het zuidwesten begint de dag grijs met kans op een buitje. Daarna overal een prima herfstdag. Het is droog en vanmiddag is er behoorlijk wat zon bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost 17 kilometer met 20 minuten vertraging. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De file staat er vanaf de aansluiting met de A10. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen.